met Waarom laat je mij alleen? Ik geef mijn fouten toch ook toe. Jij had gekozen voor dit leven met mij. Waarom is dat nu voor anders ziet, zeg het me dan. Geef mij die kans, nu het nog kan. Zeg mij je wensen, dan ben ik jouw vee. wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand, niemand kan het winnen van jou. Blijf bij mij, en ik hou van je. Waar ik ook ben, wat ik ook doe. 天黑黑呀。